Kasper Meijer met het NOS-journaal. Canada zet een noodwet in om het truckersprotest in de hoofdstad Ottawa te beëindigen. Dat heeft premier Trudeau besloten. De wet stelt de premier onder meer in staat om het protest illegaal te verklaren. De vrachtwagens kunnen dan worden weggesleept. Trudeau zei dat hij niet van plan is om het leger in te zetten om de truckers weg te krijgen. De protesten, die begonnen uit boosheid over de vaccinatieplicht voor chauffeurs... zorgt al weken voor grote problemen in Canada en de VS. In een aantal sectoren is het voor bedrijven nog moeilijker geworden om personeel te vinden. In het vierde kwartaal van vorig jaar groeide het aantal vacatures naar recordhoogte. Daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt verder toe, meldt het CBS. Eind december waren er meer openstaande vacatures dan werklozen. De meeste vacatures staan open in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Het boekhoudkantoor dat tien jaar lang de administratie verzorgde voor bedrijven van Donald Trump... staat niet meer achter zijn financiële verklaringen. Het bedrijf adviseert de advocaat van de Trump Organization om de stukken niet meer te gebruiken. Het advies komt nadat de New Yorkse aanklager heeft gezegd dat de oud-president en zijn organisatie frauduleus en misleidend hebben gehandeld bij het bepalen van de waarde van golfclubs, wolkenkrabbers en ander vastgoed. Het Outbreak Management Team adviseert om de verplichte isolatie na een coronabesmetting te verkorten van 7 naar 5 dagen. Iemand moet wel 24 uur klachtenvrij zijn voor het beëindigen van de isolatieperiode. De experts van het OMT houden het liefst nog wel even het 3G-beleid en het coronatoegangsbewijs in stand. Omdat het volgens hen een kleine bijdrage kan leveren aan het terugdringen van het virus. In de politiek, zowel in het kabinet als in de Tweede Kamer, is daar steeds minder steun voor. Het weer. In de loop van de nacht wordt het overwegend droog.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 Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. And you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go?